Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Nederlandse crimineel is aangehouden in Panama. De man werd op de luchthaven van Tocumen opgepakt... nadat ambtenaren van de immigratiedienst hadden ontdekt... dat er een internationaal arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. De man was op doorreis van de Dominicaanse Republiek naar Jamaica. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval... diefstal met geweld en geweldpleging staat in het arrestatiebevel van Interpol. In de Noord-Italiaanse stad Vigevano is het lichaam gevonden van een 40-jarige Nederlandse vrouw... die al sinds 4 december werd vermist na een ruzie met haar Italiaanse partner. Het lichaam van Sarah Lemlem werd door een groepje arbeiders op een bouwplaats gevonden in een liftschacht. De bouwplaats was op een paar minuten lopen van het huis van de vrouw. Ze verdween na een woordenwisseling met haar partner. Die zei op de Italiaanse televisie dat hij niets met haar verdwijning te maken heeft. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk... heeft in één klap 40 van de 49 satellieten verloren... die vorige week donderdag werden gelanceerd. Door een zogenoemde geomagnetische storm vielen ze terug in de damkring en zijn ze daar verbrand. De overige negen satellieten waren al op grotere hoogte. Die zijn daaraan ontsnapt. Een Iraanse alpineskier, Shemshak, is op de Olympische Winterspelen in Peking betrapt op het gebruik van anabole steroïden. Hij is de eerste atleet bij deze, die bij deze Spelen op doping is betrapt. Shemshaki was ook al bij de Winterspelen in Vancouver en in Sochi. Nederland gaat in mei 80 extra militairen leveren aan de NAVO-missie in Litouwen. Dat plan was al bekend. Nu is besloten dat ze naar een grote oefening in mei daadwerkelijk gaan. Er zitten al 270 mannen en vrouwen in Litouwen. Ook andere landen breiden hun militaire aanwezigheid in Litouwen uit... vanwege de oplopende spanning rond Oekraïne. Het weer. Op dit moment nog regen. De minima vannacht ongeveer 6 graden. Overdag eerst bewolkt met wat regen. Vanuit het noorden breekt af en toe de zon door.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 Maar het viel niet in elkaar wat ik deed. Voor het eerst lijken we door de feiten en bevangen door het geluid van een wereld zonder vaart. Liep ik zwijgend door de straten, keek ik terug op mooie dagen. Ik had die tijd willen bewaren.